Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je op TikTok zit, is het misschien toch een goed idee om de kleine lettertjes even door te lezen. De app komt vandaag met nieuwe privacyregels... waardoor allerlei info over Europese gebruikers in China terechtkomt. TikTok is populair onder de leerlingen van deze schoolmeester, dus hij schrok er wel van. Toen ik het voorbij zag komen dacht ik wel van oei, misschien. Ja, je gegevens komen terecht bij een Chinees bedrijf, uh, eh, dicht bij een Chinese overheid. Maar dan denk ik ook, voor mezelf maak ik er nog niet zo heel veel problemen van. Mijn geboortedatum kun je ook vinden op Facebook. Ik bedoel, ja, als ze echt zouden willen, dan, dan kun je sowieso achter heel veel gegevens komen van iemand. TikTok zegt zelf dat ze niet van plan zijn om die data te delen met de Chinese overheid. Toch zeggen juristen dat die nieuwe regels in strijd zijn met Europese privacywetten. De GGD maakt zich zorgen over de kinderopvang. Nu er op veel opvangplekken een enorm tekort aan personeel is, gaat de kwaliteit naar beneden. Deze stichting, die opkomt voor ouders die werken... hoort ook allerlei verhalen voorbij komen. Dat er heel veel personeelswisselingen zijn. Dus er staat heel veel verschillende gezichten op de groep. En waar ze zich dan gelijk zorgen over maken is... is er dan wel genoeg oog voor mijn kind? Eh, zien ze mijn kind? Kennen ze mijn kind? Eh, en ze maken zich zorgen dat... Ja, stel nou dat het een keer misgaat. Stel nou dat er een keer echt een incident is. Eh, wat doe ik dan? En, en dan heb ik wel mijn kind gebracht. De GGD zegt wel dat het bij de meeste opvangplekken gewoon goed gaat... en veilig is. Toch trekken ze nu aan de bel in de hoop dat het niet erger wordt. En zo klonk het gisteravond onder meer in de binnenstad van Amsterdam. Honderden fans vierden daar de WK-winst van Marokko. Ze wonnen met 2-1 van Canada en zijn door naar de achtste finales. Dat werd gevierd met vuurwerk, vlaggen en dus een hoop getoeter. Later op de avond werd de sfeer toch grimmig. Meerdere mensen zijn opgepakt. En het weer nog. Aan de kust af en toe zon. Verder wordt het vooral een dag met veel grijs. En landinwaarts kan er ook een buitje vallen. Misschien met natte sneeuw. Het wordt 2 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn intussen opgelost. Alleen op de A10 Noord sta je nog vast voor de Koentunnel richting Zaanstad.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 Het is misschien een beetje eigenaardig, zegt de zin. you want it to. So tell me what you wanna do. Come on, baby. Yes, sex appeal. I can't take it no more. Gotta have it. Yes, sex appeal. sex appeal.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 Liesje kreeg een mooie nieuwe pop van Sinterklaas. Eentje die kon plassen met een ingebouwde blaas. Liesje was uitzinnig en ze danste in het rond... maar ze was wat onvoorzichtig en sprong bovenop de hond. De hond schrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand. En papa greep de pook. En stapte op de hond af. Die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakte hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vlucht het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje nog best gezellig ook. Mama deed er tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het, Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op. Nog even keek hij om en met een elegante zwaai... verdween hij in de nacht en iedereen dacht, oh, what a guy. I've never been closer I tried to understand that certain feeling carved by another's hand.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 Maar die is volgens juristen nu in strijd met Europese regels. Bij een grote brand in een flat in Arnhem zijn vannacht zeker zes mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Alle bewoners zijn door de brandweer uit het gebouw gehaald. Een Australiër van 74 is alsnog veroordeeld voor de moord op zijn vrouw, 40 jaar geleden. Een misdaadpodcast wees hem in 2018 als dader aan. Het weer. Het wordt een overwegend bewolkte dag met hier en daar een winterse bui. Aan de kust is de zon af en toe te zien. Het wordt 2 tot 5 graden. zet die muziek even wat zachter. Wat is er gebeurd? Nee, je wordt geklopt op de deur, man. Wat? Ach, laat maar zitten. Hé hey jongens, horen jullie dat? Er wordt geklopt op de deur. Oh, wie klopt. Bent u een vrouw? Nee, nee, nee. Bent u een man? Ja, natuurlijk. Bent u ouder dan 80 jaar? Ik dacht het wel, ja. Heeft u een baard dan?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 Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas leave it up to you. And if you got something to say to me, don't try to lay your funny ways on me.